12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De 19-jarige Afghaan die gisteren op Amsterdam Centraal op twee mannen instak... had een terroristisch motief. Dat blijkt uit de eerste verhoren, zegt de politie. De twee Amerikanen die zwaar gewond raakten bij de aanslag... waren volgens de politie willekeurige slachtoffers. Ze stonden te wachten voor een informatiebalie... toen de Afghaan plotseling met een groot mes op hen instak. Agenten schoten hem direct daarna neer. Een protest van rechtse betogers in het Oost-Duitse Chemnitz is door de politie stilgelegd. Volgens de politie was de afgesproken eindtijd overschreden en kwam de veiligheid in het geding. De demonstranten herdachten de 35-jarige Duitser die vorige week werd doodgestoken, vermoedelijk door een migrant. In Chemnitz was eerder vandaag een protest tegen vreemdelingenhaat. De politie had grote moeite de groepen in de stad uit elkaar te houden. In Washington is de overleden senator John McCain herdacht. De 81-jarige oud-presidentskandidaat overleed vorige week zaterdag aan een hersentumor. Op de plechtigheid in de kathedraal in Washington spraken onder andere de oud-presidenten Bush en Obama. Ze waren vol lof over zijn moed, eerlijkheid en trouw. President Trump was niet welkom bij de dienst. In Scherenberg in Gelderland is een jongen overleden nadat hij op het voetbalveld met zijn hoofd hard tegen een andere speler was gebotst. Het gaat om een 13-jarige jeugdspeler van voetbalvereniging MVR uit Scherenberg. Na de botsing viel de jongen op de grond en stopte zijn ademhaling. Hij werd met ernstig hersenletsel naar het ziekenhuis gebracht... waar hij later op de dag overleed. In de eredivisie blijft koploper PSV ongeslagen. De Eindhovenaren waren veel sterker dan Willem II. Het werd 6-1. VVV Venlo Heerenveen eindigde gelijk in 1-1. Excelsior werd in eigen huis verslagen door ADO Den Haag 2-4. En Fortuna Sittard speelde thuis 1-1 gelijk tegen FC Utrecht. Het weer. Vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Minima tussen 7 en 10 graden. Morgen vooral in het oosten bewolking. Het blijft droog bij 21 tot 24 graden. Maandag warm, maar wel grijs. En later op de dag kans op een enkele regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.